Ook in buurland Moldavië kwamen vannacht weer uitgeputte mensen aan. Ook deze vrouw met haar baby. So I'm scared as well. Like at night I should like wake up and try and, and I'm trying to cover my baby uh, with my body. Um, so we didn't have any uh, in this village, but uh, I'm going to run to Poland. Ja, ze gaat dus door naar Polen en dat doen de meesten. De vluchtelingentak van de VN noemt het de snelst ontwikkelende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In Mexico is een voetbalwedstrijd volledig uit de hand gelopen toen supporters met elkaar op de vuist gingen. Door de redden op de tribunes zetten beveiligers de poorten naar het veld open, zodat fans konden ontsnappen. Spelers zijn snel naar de kleedkamer gevlucht. Er zijn minstens 22 mensen gewond geraakt. Sommige Mexicaanse media hebben het zelfs over 17 doden. Bij een pluimveebedrijf in Hekendorp in de provincie Utrecht is vogelgriep vastgesteld. Alle 120.000 kippen van het bedrijf worden afgemaakt. Het is de derde keer dat op het bedrijf vogelgriep uitbreekt. In 2014 en 2020 gebeurde het ook. En in Oosterwijk in Brabant nemen ze dit weekend afscheid van de buurtsupermarkt. Eigenaresse Via stopt er na 74 jaar mee. Ze is inmiddels bijna 90 en het is mooi geweest. Iedereen heeft zoveel loffende woorden. Ik zeg, nou heb ik dat wel verdiend. En dat tonen ze wel met de bloemetjes en de cadeautjes en de kaarten. En, eh, Niet alleen een emotioneel moment voor Via, maar ook voor de buurtbewoners. Als klein meisje kwam ik hier al met mijn eigen moeder. En eh, bij de kassa snoepjes halen, snoepjes krijgen. En uh, nou ja, jaren later zelf ook hier gewerkt. Gewoon echt zoveel herinneringen die dan hier liggen, zeg maar. Nu moet Via voor het eerst in 74 jaar op zoek naar een ander plekje om haar boodschappen te doen. Nou, hier een dorp, maar ja, waar? Dat moet ik nog even uitzoeken, want ik ben eigenlijk nog nooit in een andere supermarkt geweest nu, dus... Uh... Het weer, een overwegend zonnige dag. Vanmiddag trekken er wel wat wolken over. Het is 6 of 7 graden. Maar door de wind voelt het kouder, dus een paar handschoenen en een muts zijn geen overbodige luxe. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt in onze regio langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Weidewormer. 4 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl slash autokopen. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.